Amber Brandsen met het NOS-journaal. Het wapen van het NOS-gebouw binnendrong is nep, dat meldt de politie. Volgens een woordvoerder was het wapen niet van echt te onderscheiden. Het leek op een pistool met geluiddemper. Hoe Tarik Z aan het nepvuurwapen is gekomen is niet bekend. In het huis van de 19-jarige jongen in Pijnakker wordt een huiszoeking gedaan door de politie. Daarbij zijn spullen in beslag genomen. Het is niet bekend wat voor spullen. Ook bij het huis van de vader van de jongen in Nooddorp is politie aanwezig. Tariq Zet kwam rond 8 uur het pand van de NOS binnen. Hij had een neppistool bij zich waarmee hij een beveiliger bedreigde. Hij wilde naar de studio van het 8 uur journaal, maar werd door de bewaker naar een andere studio gebracht. Hij eiste zendtijd. Wat hij daarin wilde zeggen is niet duidelijk. De student uit Pijnakker kon worden overmeesterd. Hij zit vast en wordt verhoord. Hij wordt verdacht van vrijheidsberoving, bedreiging en wapenbezit. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft afgelopen avond gesproken met premier Rutte en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Op basis van de eerste informatie zegt Opstelten dat het om een eenmansactie gaat. De gaswinning in Groningen wordt niet verder verminderd. Dat heeft minister Kamp van Economische Zaken aan de Tweede Kamer laten weten. Daarmee geeft Kamp niet toe aan de toenemende druk uit de Tweede Kamer om de gaswinning terug te schroeven. CDA, SP, PVV en GroenLinks willen dat er dit jaar maximaal 30 miljard kubieke meter gas uit de Groningse bodem wordt gehaald. Kamp blijft bij een productie van ruim 39 miljard kubieke meter, 10 miljard kubieke meter minder dan in 2012. Dat zou het aantal aardbevingen moeten verminderen, maar veel Groningers vinden dat niet genoeg. Het weer, sneeuw trekt vannacht naar het oosten weg. Bij minima van min 2 tot plus 1 graden kan het door bevriezing glad worden. Morgenochtend in het uiterste zuiden kans op natte sneeuw of sneeuw.